Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Meer dan 2 miljoen mensen zijn lucht, meldt de VN. De helft van hen is ondervoed. Venezuela kampt met de gevolgen van een economische en politieke crisis. In het land zijn grote tekorten, waaronder aan voedsel en aan medicijnen. De meeste Venezolanen vluchten naar Colombia, Ecuador, Peru en Brazilië. Maar veel van die landen kunnen de toestroom niet meer aan. Brazilië sloot onlangs tijdelijk de grenzen... en Ecuador heeft afgelopen week de noodtoestand uitgeroepen. Turkije heeft twee Griekse militairen die de grens tussen beide landen overstaken na een half jaar vrijgelaten. De sergeant en luitenant werden in maart gearresteerd nadat ze in het noordoosten van Griekenland de grens waren gepasseerd. De Griekse premier Tsipras spreekt van een daad van gerechtigheid en zegt dat de vrijlating de relatie tussen Turkije en Griekenland zal verbeteren. Bijna elf maanden na de verwoestende orkaan Maria... hebben alle steden en dorpen op Puerto Rico weer stroom. Vandaag werd ook de laatste wijk, die nog steeds zonder elektriciteit zat... weer aangesloten. Orkaan Maria raasde september vorig jaar over het Caribisch gebied... en voor Puerto Rico werd zwaar getroffen. Slagregens en windstoten tot 250 km per uur... richten een ravage aan op het eiland. Vorige week werd bekend dat de orkaan veel meer mensen het leven heeft gekost... dan eerder werd gedacht. De Amerikaanse regering sprak in een rapport over ruim 1400 doden Nederlanders bewegen het meest van alle Europeanen. Van alle Nederlanders doet zo'n 80% wekelijks aan fietsen, wandelen, tuinieren of zwemmen. Terwijl het Europese gemiddelde op 44% ligt. Blijkt uit een rapport van de Europese Commissie, schrijft Dagblad Trouw. Voor het onderzoek werd vorig jaar van ongeveer 28.000 Europeanen vanaf 15 jaar in kaart gebracht hoe vaak ze bewegen. Het weer, hier en daar kan wat mist ontstaan. Het blijft vandaag waarschijnlijk droog. De zon schijnt af en toe, maar de loop van de dag kunnen wel wat stapelwolken ontstaan.